Mark Hokker met het NOS-journaal. Malta geeft vier schepen met 425 migranten alsnog toegang tot zijn havens. Vanwege de coronacrisis zijn de havens gesloten... maar volgens de regering is de situatie aan boord te ernstig om niets te doen. Malta verwijt de andere EU-lidstaten een gebrek aan actie en solidariteit. Het land wil dat de opvarenden worden verdeeld over andere EU-landen... Voor zover bekend heeft alleen Frankrijk gezegd daaraan te willen meewerken, al zijn aantallen niet genoemd. In Washington wordt op veel plekken gedemonstreerd tegen politiegeweld en racisme. De autoriteiten houden rekening met een recordopkomst van 100.000 tot 200.000 betogers. Om een gespannen sfeer te voorkomen is de Nationale Garde niet bewapend vandaag werd in Europa, Azië en Australië gedemonstreerd. In veel steden waren meer dan 10.000 mensen op de been. In Nederland waren de protesten in Tilburg en Eindhoven kleiner. Al kwamen daar veel meer mensen dan verwacht. In Eindhoven waren zo'n 1700 betogers... terwijl de gemeente toestemming had gegeven voor 700. Maar omdat er voldoende ruimte rond het Stadhuisplein was... leidde dat niet tot problemen. Olieproducerende landen blijven minder olie oppompen. Ook in juli worden dagelijks bijna 10 miljoen vaten minder geproduceerd dan normaal. Hebben ze afgesproken in een videovergadering. Daaraan deden de OPEC-landen mee en ook andere olieproducenten als de VS en Rusland. In april besloten ze de productie voor mei en juni ook al te beperken. En die afspraak wordt nu met een maand verlengd. Ook Irak en Nigeria, die zich nog niet aan de afspraken hielden, doen er nu aan mee. Het weer wisselend bewolkt met in de westelijke helft van het land enkele buien, mogelijk ook met onweer.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 experience of music, we acquire statistical knowledge about the properties, the statistical properties of musical structures. We actually learn musical patterns. And this knowledge may create expectations. And these expectations may turn into emotions. fine. Smile. Smile. Engine terminal is de-energized.